Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het einde voor Vitesse lijkt nu echt in zicht. De KNVB trekt de proflicentie in van de Arnhemse club. Afgelopen maand nam een groep regionale ondernemers alle aandelen van Vitesse over... om het voortbestaan van de club veilig te stellen. Die groep zou garanderen dat het volgend seizoen goed zou komen met de begroting. Maar de licentiecommissie van de KNVB zegt dat het al de zoveelste keer is... dat de club zijn zaakjes niet in orde heeft. En dat probeert te verdoezelen. Dus krijgen ze voor komend seizoen geen licentie. De club gaat waarschijnlijk nog tegen dat besluit in beroep. Flink schrikken vandaag voor het zwembad in Domburg in Zeeland. Vanochtend ontstond er brand in de sauna en moest de boel worden ontruimd. Badmeester Pim was net aan zijn werkdag begonnen toen het misging. Ik stond klaar om eh, de torenschoot te gaan maken bij ons. En uh, toen in brandalarm af. Toen zijn we z'n allen eigenlijk gaan kijken eh, waar het allemaal was. ik was in de sauna gaan kijken en daar stond een van de sauna's in de fik. Die was helemaal aan het branden. En uh, ik kwam allemaal rook uit het dak. Toen had ik met z'n allen gelijk besloten om de brandweer te bellen en uh, te ontruimen. De brand is inmiddels geblust. Het zwembad in Domburg staat wel op instorten, want er zitten nu allemaal scheuren in de muren. En het is nu officieel de duurste tas ter wereld. De originele Birkin bag die het Franse modehuis Hermes maakte voor de actrice Jane Birkin. Bij Veilinghuis Sotheby's ging die net onder de hamer. 7 miljoen euro, 7 miljoen. Dik 7 miljoen euro heeft hij dus opgeleverd. De duurste tas aller tijden. Het idee voor de Birkin bag ontstond in het vliegtuig. Jane Birkin probeerde haar rieten mand in het bagagerek te proppen. Dat ging mis. Alle spullen vielen op haar medepassagier. Toevallig de directeur van Hermes destijds. Hij schetste het eerste ontwerp op een kotzakje. Het weer, een dag met veel wolken in het oosten, meer zon in het westen. Het is nog steeds 21 graden in Groningen 25 in Brabant. En morgen lijkt erg op vandaag, dan bij 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg door de afgesloten A10. Op de A5 naar Amsterdam sta je nog een half uur in de file voor de aansluiting met de A10. Op de A9 Alkmaar richting Diemen is het oponthoud nog 40 minuten... tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam-Belmermeer. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog drie kwartier vast... tussen Bad Hoeverdorp en Akersloot. De afrit is daar nog dicht na een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg elk moment kan worden vrijgegeven. Op de A10 Noord voor de afrit Volendam... daar sta je nog 25 minuten in de file... Op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren is het oponthoud ook nog 20 minuten. Dat is bij Schiphol-Oost. En je hebt nog 20 minuten tijdverlies op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... voor de aansluiting met de A22. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het grondpersoneel van KLM gaat pas na de zomervakantie verder met acties voor een betere CAO. Vakbond FNV legt zich neer bij het oordeel van de rechter... die staken in de zomervakantie vanwege de drukte onveilig vindt. In de Tour de France start Mathieu van der Poel morgen opnieuw in de gele trui. Hij staat nu 1 seconde voor op de Sloveen Tadej Pogacar. De Ier Ben Healy won de etappe van vandaag. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken. En het wordt 23 tot 26 graden. Dit is ZFM.